gaan. Daarom denk er maar aan, vandaag draait alles om jou. Nu staan we hier en we drinken jouw bier met veel plezier. Happy birthday, happy birthday, de beste wensen voor jou. Happy birthday, happy birthday op jou. Hier zijn de sleutels en autopapieren. Leg ze tot morgen in je kluis. Wij willen feesten en jij brengt ons later naar huis. dan weer thuis komt, ruim jij de zooi weer op. We zetten morgenmiddag de boel weer op zijn kop. Happy birthday, happy birthday, de beste wensen voor jou. Happy birthday, happy birthday, we drinken er eentje op jou. Happy birthday. Happy birthday, de beste wensen voor jou.